standing het extreem druk is bij het alarmnummer 112. In een NL-alert vragen ze dat nummer alleen te bellen bij levensbedreigende situaties. In de Bredaanse wijk Tuinzicht zijn in de aanloop naar de jaarwisseling politieagenten bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Er werden vijf mensen opgepakt. Het was al uren onrustig in de wijk. Er waren autobranden en vechtpartijen. Ook in Rozendaal kregen agenten zwaar vuurwerk naar zich toe gegooid. Daar zijn twee mensen aangehouden. Het was ook onrustig in Den Haag. De politie daar pakte in de wijk Transvaal iemand op nadat agenten met vuurwerk waren bekogeld. Er raakte niemand gewond. Hoeveel mensen met vuurwerk naar de politie gooiden is niet duidelijk. In het Zuid-Hollandse Hillegom woedt een grote brand in een vuurwerkwinkel. Volgens de veiligheidsregio zijn de vlammen van buitenaf te zien. De hoofdprijs in de oudejaarstrekking van de staatsloterij is deze oud en nieuw gevallen op twee halve loten. Die zijn verkocht in Amstelveen en Nune. De winnaars hebben allebei 15 miljoen euro belastingvrij gewonnen.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 Now you're turning all my nights to brighter days. And I know for once, I'm holding on. always been the one to blame when the going's tough. I'd up and run. I know we're moving faster than a bullet train.